Het komt vooral doordat grote bedrijven hun beveiliging flink hebben verbeterd. Veel kleinere bedrijven investeren niet in extra beveiliging van hun systemen, omdat ze dat te duur vinden. De grotere musea in Nederland hebben een goed jaar gehad. Het aantal bezoekers groeide gemiddeld met 7% vergeleken met vorig jaar. Blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Toch is de groei wel iets minder dan de jaren daarvoor. De top wordt net als vorig jaar aangevoerd door musea in Amsterdam. Opvallend is dat Rotterdam niet in de top van de ranglijst voorkomt. Er bestaan grote verschillen tussen de prijzen die gemeenten rekenen voor dagbesteding en begeleiding, dat schrijft de Volkskrant. Mensen met eigen vermogen of een inkomen van meer dan modaal moeten honderden euro's per maand betalen. Sinds 1 januari bepalen de gemeenten de tarieven. Ook de regionale verschillen zijn enorm. Tientallen mensen met een beperking zijn inmiddels met deze zorg gestopt, omdat die te duur is geworden. Een Amerikaans ruimtebedrijf is erin geslaagd een raket te laten landen. Dat is een primeur voor de ruimtevaart. SpaceX lanceerde in Florida een raket met elf satellieten aan boord. Tien minuten later landde de stuurraket die was gebruikt op een platform. Tot nu toe vielen stuurraketten na gebruik altijd in de Atlantische Oceaan. Ruimtevaart moet in de toekomst goedkoper worden door hergebruik van dit soort onderdelen. Het weer in de ochtend is het nog op veel plaatsen regenachtig. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen droger, maar het blijft wel bewolkt. Het wordt 12 tot 14 graden. Aan zee kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10. De ring tussen Volendam en Knoppen Koenplein. De rijbaan is dicht tussen Volendam en Kadoelen, waarschijnlijk tot 7 uur... Verkeer moet nu omrijden via de A10 Zuid en de A10 West. Bij Den Haag op de A12 Utrechtse baan is de rijbaan dicht. Bij Den Haag-Malieveld richting Den Haag. Het verkeer kan wel richting Wassenaar via de N44 rijden.